en drie bestuurders van vastgoedbedrijven zijn gearresteerd. Ze worden verdacht van onder meer oplichting en het witwassen van geld. De OM zegt dat de stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden door frauduleuze transacties waarschijnlijk voor miljoenen euro's is benadeeld. Zowel bij de aankoop als de verkoop van onroerend goed zou zijn gefraudeerd.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 Daarvoor waarschuwen de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en het Amerikaanse Bureau voor Oceanografie. Volgens de ESA kan de olie over zes dagen de Florida Keys hebben bereikt, een kwetsbaar natuurgebied. In Florida zijn de afgelopen dagen olieresten aangespoeld, maar die blijken niet afkomstig te zijn van de lekkende bron of van het gezonken boorplatform. De zeestroming passeert ook de noordkust van Cuba. De Amerikaanse regering overlegt met Cuba over mogelijke verontreiniging van de stranden. In Polen is het voormalige concentratiekamp Auschwitz-Birkenau gesloten... omdat de rivier de Wisla dreigt te overstromen. De afgelopen dagen heeft het in het zuiden van Polen hevig geregend... waardoor rivieren als de Wisla op veel plaatsen zijn overstroomd. Archieven en museumstukken uit het concentratiekamp zijn in veiligheid gebracht. Het is nooit eerder gebeurd dat het terrein van Auschwitz-Birkenau... wegens overstromingsgevaar werd gesloten. Al enkele dagen worden grote delen van Hongarije, Slowakije, Tsjechië, Servië en Polen geteisterd door noodweer en overstromingen. Daarbij zijn tot nu toe negen mensen om het leven gekomen, vijf in Polen. Ook zijn duizenden mensen geëvacueerd. De opsporingsdienst van Vrom heeft een oud-directielid van een corporatie voor bejaardenhuisvesting opgepakt voor fraude. Ook een oud-medewerker van de SGGB uit Hoofddorp en drie bestuurders van vastgoedbedrijven zijn gearresteerd. Ze worden verdacht van onder meer oplichting en het witwassen van geld. Door hem zegt dat de stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden